Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De drones die gisteren en eergisteren boven vliegveld Eindhoven en Volkel vlogen... zijn kleine drones die gewoon te koop zijn in de elektronica-winkel. Dat heeft staatssecretaris Tuinman van Defensie gezegd bij WNL op zondag. Hij zegt dat de drones over de hekken zijn gevlogen. Defensie heeft middelen ingezet om de drones te verjagen. Daarmee wil je verder niets over kwijt. Afgelopen tijd zijn droneacties in Europa in verband gebracht met Rusland. Tuinman liet zich daar niet over uit. Volgens hem kunnen het ook gewoon kwaadwillende mensen zijn. De rechtbank in Jemen heeft 17 mensen de doodstraf gegeven vanwege spionage. De veroordeelden zouden volgens de rechtbank, die wordt geleid door Houthi-rebellen... informatie hebben doorgespeeld aan onder meer de VS, Israël en Saoedi-Arabië. Het zou gaan om de locaties van regeringsleiders in raketten. De spionageacties van de Jemenieten zouden hebben geleid tot aanvallen... waarbij tientallen mensen om het leven kwamen, stelt de rechtbank. De Sjiïtische rebellengroep, die wordt gesteund door Iran... beschuldigde deze zomer nog 20 VN-medewerkers van spionage. Na verhoor werden zij vrijgelaten. Burgemeesters schrijven vaker naar noodmaatregelen... waarmee de rechten van burgers kunnen worden ingeperkt. Dat blijkt uit dataonderzoek van de NOS. Het gebeurt tien keer zo vaak als 13 jaar geleden. Met de verordeningen kunnen burgers sneller preventief worden gefouilleerd... of kunnen er gebieds- en samenscholingsverboden worden ingesteld. Een gouden zakhorloge van een passagier van de Titanic... heeft bij een veiling in Groot-Brittannië bijna 1,8 miljoen pond opgeleverd... omgerekend ruim 2 miljoen euro. Volgens het veilinghuis is er nooit eerder zoveel geld betaald voor spullen uit het gezonken schip. Van het weer. Het is bewolkt. In het midden van het land sneeuwt het licht. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Het is zo'n 3 graden. Aan zee en rond het IJsselmeer kan het hard waaien. Morgen bewolking en opnieuw buien.